Dit van der Linde met het NOS-journaal. Pensioenfonds ABP gaat vanaf januari de pensioenen verhogen met 2,8 procent. De verhoging geldt voor iedereen die pensioen opbouwt bij het fonds of dat in het verleden heeft gedaan. Het ambtenarenfonds is met ruim 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland. ABP kan de pensioenen verhogen omdat er genoeg geld in kas zit en het financieel goed gaat. De verhoging komt volgens het fonds overeen met de prijsstijgingen. In de Tweede Kamer is irritatie ontstaan over het vrijmaken van extra geld voor Oekraïne. Het kabinet wil pas in het voorjaar kijken hoe er 2 miljard euro extra vrijgemaakt kan worden. Een meerderheid van de Kamer wil dat er nu duidelijkheid over komt. Demissionair premier Schoof bleef benadrukken dat Nederland al veel doet. Die opstelling schoot bij sommige partijen in het verkeerde keelgat. CDA-kamerlid Boswijk verweet Schoof een boekhoudersmentaliteit. De nieuwe machthebbers in Guinea-Bissau hebben een overgangsperiode aangekondigd... nadat ze gisteren een staatsgreep pleegden. Vandaag wezen ze een van de generaals aan als junta-leider. Hij zal een jaar aan het hoofd staan van het West-Afrikaanse land. Wat er daarna moet gebeuren is niet bekendgemaakt. Internationaal wordt de staatsgreep veroordeeld. Buurlanden noemen de gevangenneming van president Mbalo onwettig. Volgens de koeplegers is hij in goede gezondheid. Inwoners rond het Brabantse dorp Haps mogen weer normaal water gebruiken en de wc doortrekken. De afgelopen dagen moesten ze op hun watergebruik letten... omdat de rioolwaterzuivering in Haps was uitgevallen door een stroomstoring. Inmiddels werkt die weer, maar wel nog op noodstroom. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat regen of motregen.